Israël is het eerste land dat zijn grenzen volledig sluit vanwege de nieuwe virusvariant. Ook heeft de Israëlische overheid besloten om mobiele telefoons van geïnfecteerde Israëliërs te tracken... om te achterhalen waar iemand is geweest en met wie die persoon in contact is geweest. In Israël is één besmetting met Omicron vastgesteld. Zeven andere besmettingen worden nog onderzocht. Zuid-Afrika voelt zich gestraft voor het ontdekken van de Omicron-variant. Veel landen kondigden na de ontdekking een inreisverbod af voor passagiers uit Zuid-Afrika. Dat is oneerlijk, vindt het ministerie van Buitenlandse Zaken. De Afrikaanse Unie vraagt zich af waarom Afrika wordt afgesloten... terwijl de variant al zeker op drie continenten is. De leider van de Taliban-regering heeft de Afghaanse bevolking opgeroepen om dankbaar te zijn voor de machtsovername. Mullah Akund zei dat de huidige problemen in Afghanistan, zoals hongersnood en werkloosheid, zijn veroorzaakt door de vorige regering. Hij riep de internationale gemeenschap op om 9 miljard dollar aan bevroren banktegoeden in het buitenland op te heffen. De politie heeft nog eens drie verdachten aangehouden na rellen in Groningen vorig weekend. De politie heeft twee jongens van 15 en 16 jaar en een vrouw van 19 opgepakt. In de eredivisie zijn gisteravond drie wedstrijden gespeeld. Fortuna Sittard verloor thuis met 4-1 van FC Groningen. Willem 2 tegen Go Ahead Eagles werd 0-1. En Pek Zwolle pakte een punt door 0-0 te spelen tegen RKC. Het weer, het is bewolkt en er kan regen of natte sneeuw vallen.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 So who the hell are you to say me? I never would have made it, baby. Cause you both deserve what's coming now So don't say a word chaque verliet, je steeds te pister, baby Zonder maar weer, maar naast leer Kan je kan zoveel verkiezen, baby Très Als jullie kiest, was ik al afviezen Zin voor wat om ik, maak je mon fils. moi, bravo, maar een zoek mijn vies Jouw ludieke brouwen haar voor vies Zeg hem tijdjes nog en deur, kan schrap, los laat die Zeg Voyons, grip in schaf, gewoon طوبة يوم بحال كيريكو على ودك ما استرجعكم Loving in my baby boo.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 Cause when the rhythm it a pebble and the girl a turn rebel and we turn it up to another level. Vibes them very memorable, turn up bass and treble. Nobody down is a rebel. Cause when you keep pressing back, girl, you will blow up this bad girl. Make we reset the clock, girl. When you keep pressing my girl, over and over. Dynamite, oh, dynamite, oh. Bam, daddy, bam. You and me, I'm meant to you're doing that all day. Love how you moving your body shape, shake it only for me. Straight fire. See the girl, me no want you perfect, we be doing this all night. Ah. Champagne, a buzz, mouth, tobacco, where we popping it like dynamite. Well done, Girl, we be touching at the street and we fresh at the feet. Tell the DJ turn up the beat. All men going in tonight to the morning light. And the girl, then we have them all lips. When you keep pressing back, girl. I blow up this bad girl. Make we reset the clock, girl. When you keep pressing my girl over and over. Dynamite, oh, dynamite, oh. Bam, daddy, bam. You and me are meant to be. Dynamite, oh, dynamite, oh. Bless it. tonight, tonight we sure fish out from the dance floor to the bedroom, sweet relax, Give me a little more of the love We're not gonna stop. Brace it up, my girl, the bump fi drop, drop when you keep pressing my girl. You will blow up this bad girl. Make we reset the clock, girl. When you keep pressing my girl, over and over. Dynamite, oh, dynamite.